Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Staten verlagen hun financiële steun aan Pakistan. Het land krijgt 300 miljoen dollar minder, meldt het persbureau Reuters. Volgens de VS doet Pakistan te weinig tegen militanten... die in buurland Afghanistan meevechten met de Taliban. De militanten zouden hun aanvallen in Pakistan voorbereiden. De Pakistanse regering ontkent dat. President Trump zei begin dit jaar al dat de VS de afgelopen jaren... in ruil voor de miljardensteun alleen maar leugens en bedrog heeft teruggekregen. Twee weken geleden werd bekend dat Pakistaanse legerofficieren... geen opleiding meer kunnen volgen in de VS. In Serenberg in Gelderland is een jongen overleden nadat hij op het voetbalveld met zijn hoofd hard tegen een andere speler was gebotst. Het gaat om een 13-jarige jeugdspeler van voetbalvereniging MVR uit Serenberg. Na de botsing viel de jongen op de grond en stopte zijn ademhaling. Hij werd met ernstig hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht... waar hij later op de dag overleed. In huizen bij Haarlem zijn bij een botsing tussen twee auto's twee doden gevallen. De slachtoffers waren de bestuurder en passagier van een auto... die op de N205 door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terechtkwam... en op een tegenligger botste. De bestuurder van die auto bleef ongedeerd. Op het US Open tennistoernooi is de als vierde geplaatste Angelique Kerber uitgeschakeld. De Duitse verloor in de derde ronde in drie sets van de Slovaakse Dominika Cibulkova. Kerber won de US Open in 2016 en werd dit jaar kampioen op Wimbledon. Eerder op de dag strandde Kiki Bertens in New York. Tegen de Tsjechische Vondrousova verspeelde ze in de derde set een 4-2 voorsprong. Ze verloor uiteindelijk in de tiebreak. Toch kan Bertens leven met de uitschakeling, zei ze na afloop. Ze heeft een goed hardcourt seizoen achter de rug... en is nu dertiende van de wereld, haar hoogste ranking ooit. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 7 en 10 graden.